Drie uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is een militair voor betrokkenheid bij de moord op drie ongewapende burgers in Afghanistan veroordeeld tot 24 jaar celstraf. Hij staat met een slachtoffer op foto's die maandag via Duitse blad Der Spiegel naar buiten kwamen. Corporaal Jeremy Morlock bekende tijdens de rechtszaak, waardoor hij geen levenslang meer kon krijgen. Morlock is de eerste van vijf militairen die staan voor een reeks moorden. Hij heeft ook getuigd tegen de anderen die deel uitmaakten van het zogenoemde moordteam in zijn eenheid. De militairen kozen hun slachtoffers volgens Morlock willekeurig. Hij maakte excuses aan de familie van de slachtoffers en aan het Afghaanse volk. Vodafone heeft excuses aangeboden aan de bewindslieden van wie de voicemail is afgeluisterd. Dit had nooit mogen gebeuren, zegt topman Schulte Via tv-programma 1 Vandaag kwam gisteravond naar buiten dat voicemails van Vodafone-klanten eenvoudig via een andere telefoon waren af te luisteren met een standaard code. Veel gebruikers wisten niet dat ze dat alleen konden voorkomen als ze de code veranderden. Eén Vandaag liet onder meer boodschappen horen van premier Rutte aan minister Rosentaal en D66-leider Pechtold. Inmiddels heeft Vodafone het systeem aangepast en is het afluisteren via de standaardcode niet meer mogelijk. De NAVO-landen zijn het ook gisteravond niet eens geworden over de rol van de NAVO bij de militaire operatie in Libië. Nu coördineren de Verenigde Staten de aanvallen in Libië nog, maar het land wil de leiding zo snel mogelijk overdragen. De NAVO-landen zijn het er niet over eens hoe ver de militaire operatie mag gaan om de Libische burgers te beschermen. Het weer. Vannacht plaatselijke mistbank. In het oosten koelt het af tot rond het vriespunt. Overdag in het noorden wolkenvelden en verder vrij zonnig.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 As long as I'm with you. In a faraway land, on the tropic sea sand, if your hand's in my hand, I won't be blue. Way up on a mountain, way down in a valley I know I'll be happy any place, anywhere. I don't care in the misty moonlight by the flickering firelight. Any place is alright, long as you are there. mistbank en dan ook nog een maandje die schijnt. Nou, dat noemen we dan in A Misty Moonlight. En Dean Martin, die zong er al in 1967 over... Dit is het begin van tweede uur, de nacht klinkt anders... Met in dit uur weer aandacht voor eh, een aantal sterfgevallen van de afgelopen week. Want het is hard gegaan, er zijn er nogal wat eh, ons ontvallen de afgelopen week. Het eh, meest recent en meest dichtbij is natuurlijk Liz Taylor. Maar die gaan we niet draaien, want die heeft nooit platen gemaakt. Dus die <laughs> valt wat dat betreft af. Maar we hebben nog wel een aantal andere artiesten... die vanaf deze week niet meer onder ons zijn... en die in het verleden wel platen hebben gemaakt. Daarover dadelijk meer, maar eerst even een opname van Chef Special. De band die afgelopen avond optrad in Paradiso. En ze traden ook op in januari bij het ochtendprogramma van Giel Belen...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 uit de hitparade van dit moment... en van al een aantal maanden onderhand. Martin Soldek, een Franse producer, die heeft daar eh, Europees succes mee. En Chef Special, dat is een band die in januari te gast was... bij het ochtendprogramma van Giel Belen. En die heeft daar een rubriek, voor degenen die het nog nooit gehoord hebben... dat programma van Giel, die heeft daar een rubriek... Mega Top 50 covers ontvangt hij een bandje. Dan mogen ze daar hun eh, succes zingen. Maar ze worden ook verzocht om iets uit de top 50 eh, te laten horen. En Chef Special die koos dan in dit geval voor Hello. Dit wordt Hoeve ik, Hun album The Night Before staat in de albumcharts. En dit is een nieuwe single uit die CD. Angel Never Dies. Anger Never Dies. Hoeveel van de cd The Night Before is dat de nieuwe single geworden. Joey Lewis, de rocker, de rocker, de killer, zo werd hij ook wel genoemd. 75 jaar is hij, maar hij gaat nog steeds onverhard voort met uh, optredens. 3 september, dan zal hij in de Benelux zijn. Een eenmalig optreden zal plaatsvinden in het beursgebouw in Eindhoven. say don't go on over to the mountain if you're looking for a wide horse Clifton Clowers has a pretty young daughter. He's mighty handy with a gun and a knife, but her tender lips are sweeter than honey. The bears and the birds tell Clifton Cloward if a stranger should have there, you know all my dreams are on Wolverton Mountain. I want his daughter for my wife. I'm gonna take my chances I'm gonna climb that mountain, though Clifton Clowers, he may take my life. Her tender lips uh, are sweeter than honey, and a Overton mountain protects her there. The bears and the birds tell Clifton Clowers if a stranger should wander there. Oh, I'm going up on Overton Mountain. It's too lonesome down here below. It's just not right to hide his daughter from the one who loves her so tender lips uh, are sweeter than honey. And oh, the Turtle Mountain protects her there. The bears and the birds, Hill, Clifton, Cloward. If a stranger should wander there, but I don't care about Clifton. I'm gonna climb upon his mountain. I'm gonna get the girl I love. I don't care about cliff and cloud. I'm gonna climb up on that mountain. Want een levende legende, rock'n'roll legende. The Killer Jerry Lee Lewis, die kon je beluisteren met een liedje van een LP... die in 1965 maakte. Country Songs for City Folks. En daaruit liet ik je luisteren naar Wolverton Mountain. En afgelopen jaar was hij nog voor een concert in Nederland in de Heineken Musical. En zoals ik al zei, dit jaar, 3 september zal dat zijn... zal hij een optreden geven in het beursgebouw in Eindhoven. Jerry Lee Lewis, 75 jaar oud is uit 1963. En je gaat luisteren naar de Amerikaanse Drifters. say the Amerikaanse drifters die daar in 1963 een hit mee hadden met On Broadway. De band, de drifters, het mannen ensemble bestaat al sinds 1953. Maar in de loop der tijden hebben zich een aantal personeelswisselingen voorgedaan. Omdat de ene geen zin meer in had en eh, de ander had andere verplichtingen. En zodoende bestaan de drifters op dit moment uit leden die niks meer te maken hebben met eh, de oude drifters van vroeger. Een compleet andere bezetting. Daarnaast is er weer een andere groep gekomen. Dat zijn dan de oude drifters van vroeger. Die zijn dan ook weer bij elkaar. En die noemen zich dan de Drifters Legends. En dan had je ook nog Engelse drifters in het begin van de jaren 60. En dat vonden die Amerikaanse drifters niet zo leuk. En de bassist van die Engelse drifters, drifters Jet Harris... die was toen op zoek naar een nieuwe naam voor die Engelse drifters. En dat werd de naam The Shadows. Andy Jet Harris die is afgelopen week overleden. Hij is eh, niet zo lang bij The Shadows gebleven. Op een gegeven moment toen stapte hij eruit en vond een ander muzikaal maatje, Tony Meehan. En daarmee heeft hij een aantal eh, aanstekelijke instrumentale hits gehad. En dit ken je misschien ook nog wel als een tune van toen. is bij de Shadows en maakte met Tony Meehan een aantal eh, leuke, boeiende instrumentale hits. Jet Harris en Tony Meehan. Het succes van deze twee duurde niet zo heel lang en later is Jet Harris gaan werken als fotograaf. Een andere hit van dit duo, Jet Harris en Tony Meehan. Dit is Applejack. Applejack, het eh, samenwerkingsverband van Jet Harris en Tony Meehan. Jet Harris die 71 jaar is geworden. Daarvoor liet ik je eh, luisteren naar eh, Scarlett O'Hara. En dat is in Nederland vooral als tune bekend geworden. Tom Mulder, wie kent hem niet? Eerst begon zijn carrière bij de zeezender Radio Veronica. Na de hand ging hij naar de Tros en vervolgens naar Radio 10, Radio 10 Gold. En die gebruikte Scarlett O'Hara als tune aan het begin van zijn programma. Verder met de overlijdensberichten. Afgelopen week werd ook bekend dat reggae-artiest Smiley Culture is overleden op 48-jarige leeftijd. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 It's I, Smiley Culture with the mic in my hand Me come to teach you right, Anna Not the wrong in the Cockney translation Cockney is not a language, it is only a slang uh, and was originated, yeah, so in uh, England. Uh, the first place it was used was over East London. It was respect for the different style pronunciation, but it wasn't really used by any and any man. This is strictly con man, also David Land, but truly full up of lyrics and education. Right, you know, you are gonna get a little translation. Cockney have names like Terry Arthur and Del Boy. We have names like Winston, Lloyd, and Leroy. We ball out, yo, while Cockney say, oi. What Cockney call a jacks, we call a blue boy. Say Cockney have mates while we have spar. Say Cockney live in a drum while we live in a yard. Say we get yam while Cockney get captured. Say cockney, say gabna, we say big boat, yeah. In the cockney translation, uh, in the cockney translation. Uh. Well, watch a man, the translation of cockney to understand is easier. So long as you don't deaf and you listen me keenly, you should pick it up like a you to find some money. Go tell it to your friends, also your family. No matter if a English or a yardie, cause you never know when they might buck up a cockney. Remember, one them, them, them, and them down easy. Them no fire slingshot, I me say strictly double B. Them run protection rocket and control of CID. Say cut me fire, shoot ah, we bust man. Ah. Say cut me side tea leaf, we just a sticks man. Ah. You know them have wedge while we have corn. Say cut me side big first man. son, we just a guan. Say cut me side grass, we say old farmer man. When them talk about iron, them really mean bottom man. Ah. Rub tail and chopper it and me say cockney call Tom. Say cockney say out built, we say dirty Babylon. Inna the cockney translation, inna the cockney translation creation. Uh. Well, watch a man, uh. slam bomber, jamana. Hear them, uh, fashion, smiley, culture, origination. But first, let me tell you more about the company who live comfortably and of them yap by the sea. And when it come to money, most of them are plenty. But where them spend it, in the bookie. Lose it all on the dogs or on the GGs. Or paying off for them bribes to the Sweeney. So them not gonna do no time for no arm robbery or catching anything that fell off the back of a lorry. Slam bomber, jamana, hear them a uh, fashana. Me stronger, me longer, me at the mic stunner. More time in a dance, me chat, pan a sound. But sometimes me shake out and leave me hometown. And that's when me travel at East London. Where after speakers a different man, so that the cockney can understand. So black man and white man, hear them fashion. Cockney says, proper we scatter. Cut miss say rabbit, we chatter. We say bleach, cut me a cod. Cut me say terrific, we say wakad. Cut me say blouts, we say guys. Cut miss say alright, we say heights. We say pants, cut me say stripes. Sweet as a nut. Just level vibes, sin. Een vorm van reggae die in de jaren 80 nogal populair was. De zogenaamde fast chat style. En eh, iemand die daar eh, bijzonder actief in was en dat eh, goed kon brengen, dat was Smiley Culture. Je hoorde van hem Cockney Translation uit 1980. Smiley Culture is 48 jaar geworden en hij overleed vorige week. Afgelopen maandag, toen overleed Loletta Holloway... Die begon haar carrière als gospelzangeres. Ze is geboren in 1946 in eh, Chicago. Maar na haar carrière als gospelzangeres toen ging ze al snel over naar het soulrepertoire. En na het soulrepertoire kwam het disco-repertoire... waardoor ze uiteindelijk haar bekendheid kreeg als disco-diva Loletta Holloway. Ik laat je iets horen uit de soulperiode. periode ook Can I. We horen Lolette Holloway als soulzangeres. Lolette Holloway, is 64 jaar geworden... en zij overleed uiteindelijk aan eh, problemen met haar hart. Dat zal uh, eh, geruime tijd last van. Dan het overlijden van eh, Hans Boskamp. Eergisteren Hans Boskamp, die... zijn carrière begon als voetballer. Die heeft zelfs nog vier keer gespeeld in het Nederlandse elftal. Maar na de voetbalcarrière toen ging hij zich anders eh, voordoen. Hij eh, werd acteur en is vooral bekend geworden door een rol die hij had in Ja, zuster, nee, zuster. Pacos, pacos, ra, struj, vuj, kan, kane, kios, na tequila, staniul, Hij zingt over zijn vaderland. Hoe weet u dat? Dat voel ik. Hij zingt over zijn vaderland, het verre, verre Griekenland. Hij zingt over het hutje waar hij woonde met vier schapen de warme zon, de blauwe lucht. Hij woonde in een klein gehucht. Hij zingt over het heimwee dat hem thans belet te slapen. Ah. zlastanju lvu. strui, vui, pan, pan, pios na teku lastriju Hatsos, hatsos, drum kakira, patsos, patsos, drum larira. Struj, vuj, kan, kan, kios na hij zingt over zijn vaderland, het wonderschone Griekenland. Hij zingt over de druiven die hij bij zijn vader teelde. Hij drinkt uit een koele bron, de dorre grond, de hete zon. Hij zingt over de lamren waar hij zaterdags mee speelde. Als voetballer kan je uiteindelijk ook nog eh, acteur worden. Hans Boskamp deed dat in zijn jonge jaar. Zoals ik zei, speelde hij zelfs in het Nederlandse elftal. En op latere leeftijd ging hij voor de camera's en ook de bühne op. En was hij acteur. Speelde onder andere in series als Floris, Silde Strandjutter en recentelijker in Oppassen. Hans Boskamp, 78 jaar geworden. En je hoort een fragment uit de tv-serie Ja, zuster, nee, zuster. Onder andere ook Hetty Blok was daarin te horen. En Hans Boskamp speelde in die serie een Griekse eh, arbeider. Een gastarbeiders noemden wij dat toen. <laughs> Naderhand noemen we dat buitenlandse werknemer. Hans Boskamp met Troei Voei uit 1967. Boskamp dus 78 jaar geworden. Dan was er nog Alex Chilton. Nou, die naam die zegt misschien niet iedereen iets. Maar als ik zeg de letter, de bokstops... Eh, ja, dan, eh, <laughs> dan weet je waarschijnlijk waar eh, we het over hebben. Ik ga niet de letter van de bokstops draaien. Die hoor je vaak genoeg, die plaats. Is het niet in het eh, recente verleden, dan zou je hem in de toekomst nog vaak genoeg horen... op diverse gouden oude zenders. Ik laat je iets anders van de boxtops horen, wat minstens zo interessant is. Een van de opvolgers destijds van de letter Neon Rainbow. comes. Stops met de zang van Alex Chilton... die vorige week op 59-jarige leeftijd is overleden. Na eh, het succes van de bokstops toen was het armoedtroef voor Alex Chilton. <laughs> In een eh, periode van zijn leven heeft hij de kost moeten verdienen... als glazenwasser en als boomsnoeier. Alex Chilton, 59 jaar, is de goede man geworden. En dan hadden we natuurlijk het overlijden van uh, Liz Taylor vandaag. En toen dat bekend werd, ben ik op zoek gegaan eh, naar eh, repertoire van Liz Taylor. Zangrepertoire was dat er. Ja, en uiteindelijk vond ik iets. Elizabeth Taylor, die op de planken heeft gestaan... van de Broadway-cast van The West Side Story. Dat heb ik afgeluisterd, maar toen begon ik al twijfels te krijgen. Hier herkende ik niet de stem van uh, Liz Taylor uit. En toen ben ik maar eens even verder gaan zoeken. En dat blijkt dan weer een andere Elizabeth Taylor te zijn... die destijds in het begin van de jaren 60 op eh, de planken van Broadway heeft gestaan... bij de musical van West Side Story. Van Elizabeth Taylor heb ik dus geen platen, geen liedjes kunnen ontdekken. Wel heeft Elizabeth Taylor in een eh, min of meer in een musical gespeeld. Die heet A Little Night Music. Dat is een film die gedraaid is in 1977... en dat is een bewerking van een musical uit 1973. Little Night Music. En uit die musical is dit hm, toch wel het bekendste liedje geworden. En je hoort daarin de stem van Judy Collins. It bless. clouds. 1975 een wereldhit, kan je wel stellen, voor Judy Collins, Send in the Clowns. Hoe is het met Judy Collins? Nou goed, die treedt nog steeds op. Heel veel optredens heeft ze genoteerd in haar agenda. En in juni komt ze ook naar Europa toe voor een aantal optredens in Europa. En, of in eh, Engeland en Ierland. En daarna gaat ze weer terug naar eh, de andere kant van de oceaan... om daar weer tal van optredens te doen. Judy Collins dus. Dit wordt Rihanna. luisteren. dat is de Vlaamse Blom. Grote talent die ook op Pinkpop zal optreden in juni. Landgraaf. En ik laat je nu een opname horen. Een studiosessie, maar niet uit de eigen archieven. Dit is eentje van Over de Grens, namelijk een eh, opname uit het archief van Studio Brussel. Je hoort Cella samen met Milo. Twee Vlaamse gasten dus. Now feeling so well lately, lying to myself, just wait and see. Time of the month, so go and blame it all on that. About a one week later, surprise, surprise, nothing to detect tears in my eyes. No reason why I feel so damn depressed. And so a shrink tell me what's going on. I hate myself so bad, just can't hold on the feeling that I'm locked inside myself about a telling girl, come on. Don't be sad, yeah. Just be strong, don't see black or white, but see things more in grey. Yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, cause I am turning in a stranger more and more, yeah. I need explanations and some fitting solutions emotions Cause my emotions make me feel so insecure And I'm not being myself lately So I tried to act more naturally But that story wasn't planned for me and instead of that, I get more upset. Bad thoughts are spinning in my head. Don't say blaming all on puberty. Yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions. Cause I'm turning into a stranger more and more. Yeah. I need explanations and some fitting solutions. Cause my emotions make me feel so insecure. But, but and just wait, meditate, and in the end you'll bring it far. Yeah, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, cause I'm turning in a stranger more and more. I need explanations and some fitting solutions, cause my emotions make me feel so insecure. I need explanations and some fitting solutions. I'm turning. say, yeah. Just be strong, don't see black or white, but see things more in zuchtte eens bij <laughs> het liedje was afgelopen. Explanations, de titel van de song die je kon beluisteren. Milo, samen met Sela Sue, staat niet op een plaat, maar zoals ik zei... het is een eh, opname die gemaakt werd in de studio's van de Vlaamse popzender Studio Brussel.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 Dardo die dat eh, maakte voor haar album Live for Rent. Santa My Shoes dus. Eh, een opname die je nu gaat horen die is van eh, de band Zonder Banaan. Die maakte in december voor het programma Serious Request... Een, een liedje wat toen live werd uitgezonden op 3FM. Dat hebben ze naderhand op plaat gezet. Met onder andere Van Rowan Jacques Poels... en ook Huub van der Lubbe van de Dijk, die was erbij. de band zonder banaan en friends. Zo heet het gezelschap. En het liedje heet Echte Vrienden. Jarenlang trotseren wij samen elk gevaar Waar ik ging zag ik voetstappen, twee paar naast elkaar. Dat het met mij ook slecht kon gaan, was mij ook onbekend. En plots zag ik maar één paar, waar was jij op dat moment? Echte vrienden krijg je niet en kopen maakt je wereld klein. Vrienden die verdienen door er zelf heen te zijn. werden de sporen weer compleet. En ik heb je toen gevraagd waarom jij dat eigenlijk deed. Je zei ik maakte onderscheid tussen echt en nep. Want je zag toen maar een paar omdat ik je toen gedraaid.